van 3 uur. Jon van Kam dat is een Journaal. De man die werd beschuldigd van bedreigingen tijdens de toerstart in Utrecht is vrijgesproken. Wel is hij schuldig aan het bezit van een neppistolen patronen, meldt RTV Utrecht. De rechter vindt ook dat de man professionele hulp moet hebben, maar die wil hij hem ondanks gevaar op herhaling niet opleggen. Daarvoor zouden hulpinstanties verantwoordelijk zijn. De man klopte kort voor de toerstart aan bij zijn wijkagent. Hij vertelde dat hij waanbeelden had en dromen waarin hij met een bom in het publiek ging staan en zuur gooide naar de renners. Enkele dagen daarna werd hij aangehouden. De Russische minister van Defensie zegt dat het land niet betrokken was bij de luchtaanval op Aleppo, waarbij een jongetje van vijf gewond raakte. Het beeld van het Syrische kind dat verdwaasd op een stoel in een ambulance zit, ging de hele wereld over. Rusland voert in Syrië luchtaanvallen uit om het leger van president Assad te steunen. Volgens Moskou valt Rusland nooit bevolkte gebieden aan. Rebellen zouden aanvallen in steden plegen om humanitaire hulp onmogelijk te maken. In de wijk in Velendaal, waar gisteren de Aziatische tijgermuggen opdook... is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begonnen met onderzoek. De NVWA draait onmeer meer potten met stilstaand water om... en controleert regentonnen en rioleringen in de buurt op muggenlarven. Mochten er op meer plekken tijgermuggen worden gevonden... dan gaat de autoriteit het zoekgebied uitbreiden. In Frankrijk is een camping aan de westkust ontruimd vanwege een grote brand. Ongeveer 1500 campinggasten op het eiland Orléans zijn geëvacueerd, meldt radiostation France Bleu. Daar raakten vier mensen licht gewond, onder wie een brandweerman. Negen caravans vatten vlam, waarvan er vier volledig zijn uitgebrand. Of er Nederlanders zijn getroffen door de brand is niet bekend. De brand zou rond half drie vannacht zijn ontstaan nadat een gasfles was ontploft. De brandweer had grote moeite om de brand te blussen. Om half acht vanmorgen was de brand onder controle. Het weer tot besluit een groot deel van het land is het bewolkt. Alleen in het noordoosten schijnt eerst nog de zon volop. Vanuit het zuiden trekt later regen over het land. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... Bij de afrit Bunschoten 6 kilometer. Richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velzen 3 kilometer.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 Leuk dat je weer luistert eh, naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op eh, ZFM Zandvoort. Komende twee uur gaan we weer eh, de top 40 van Europa behandelen met je. En dat doen we... Ja, nou nee, we kunnen niet ieder nummer gaan behandelen. Ik zal ze wel maar opnoemen, maar niet alle nummers gaan we draaien. Maar zoals je gewend bent, zal er altijd een resume komen. Hey, deze week gaan wij niet naar Tim Commons toe. Nee, er is uh, zomerstop nu eh, met de Formule 1. Dus eh, er is weinig nieuwtjes te melden, zo zei hij gisteravond. Dus die slaan we even over. Wel gaan we kijken gewoon naar de Nederlandse top 40 en naar het nieuws om de artiesten heen. En natuurlijk de heetste hits van deze zomer gaan we allemaal langs. En dat doen we deze week. beginnen we met de nummer 40. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van vorige week. En eh, dat gaan we pas doen nadat ik heb verteld van hoeveel eh, nieuwe binnenkomers, et cetera, we in de lijst hebben. Deze week hebben we namelijk 11 stijgers, 16 zittenblijvers, 11 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Jess Glynn is na 16 weken uit de lijst verdwenen met haar single Ain't Got Far To Go. En 21 Pilots na 19 weken ook uit de lijst verdwenen met Stressed Out. Daarentegen is uh, eh, DNC en Tough Low erin gekomen. Waar die staan en met welke plaat, dat hoor je zo direct snelste stijger eh, deze week is maar liefst 11 plaatsen gestegen. En dat in hun tweede week. En dan heb ik het over Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu met Cold Water. En de snelste daler is in handen van eh, Haley Steinfeld samen met DNC met Rock Bottom. Maar liefst 17 eh, plaatsen gedaald. Als je vorige week goed hebt opgelet, dan weet je waar ze nu staan. Mocht je dat niet weten, maakt niet uit. Ik ga het zo direct vertellen. Maar eerst de top 3 van vorige week. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week. Benieuwd hoe de top 3 er deze week uitziet. Blijft blijf dan luisteren tot de klok van 5 eh, uur.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 This One's For You, speciaal gemaakt eh, toen de tijd nog eh, voor het EK. Eh, e en de nummer 37 hadden we overgeslagen. Dat was de snelste daler van deze week. Dat was Rock Bottom van Hele Stijnveld. hey, we gaan snel door met de nummer 35. If I warned you, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let de van uh, Baby Rexha. In the Name of Love, de nummer 35 dus van eh, deze week. Vorige week nieuw binnengekomen op een 37e eh, plaats. Nu pas twee weekjes in de lijst. Snel door met de nummer 34. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En is eigenlijk een groep die nog niet zo super oud is. DNC heb ik het dan over. En die bestaat uit eh, Jack Lawless, Cole Whittle, Jinju Lee en Joe Jonas. En die laatste brachten eh, tussen 2006 en 2009 al vier studioalbums uit met de Jonas Brothers. Nou, die groep die stopte in 2013 eh, terwijl er een vijfde album klaar lag. Nou, inmiddels had Jonas met First Life in 2011 al een soloalbum afgeleverd. Nou, Jonas die kennen Jack Lawless uit de tournee van 2007 eh, waar hij als eh, drummer werkte. De samenwerking eh, die ze hadden die resulteerde in een vriendschap en het idee om later samen nog eens wat te gaan doen. Nou, dat gebeurde in 2015 dus met DnC. E. En hoe hebben ze dat gedaan met hun eerste nummer? Nou, de originele, uh, origineel titel van een nummer dat ze schreven voor een album was dat, DnC. E. Maar uiteindelijk werd dat dus de bandnaam. Op 18 september 2015 verschijnt dan hun eerste single Cake by the Ocean. Nou, die hebben we allemaal wel eh, ontiegelijk vaak gehoord. Vorige week was uh, net uit de Europese lijst verdwenen. En in de Verenigde Staten wist hij eh, de top 10 te bereiken. In maart 2016 wordt, dat de, ehm, ja, wordt er dan bij uh, 538 keer wel de alarm schrijft. Nou, ook reisde DNC de, dan mee tijdens 42 Amerikaanse shows van Selena Gomez... Later wordt Toothbrush uitgekozen als de volgende single.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 Dan heb ik het over de Zweedse Ebba Doof Elsa Nielsen, oftewel te Nou, zij valt op in haar thuisland als zangeres in de groep Hembele. Het verlevert haar een platencontract op en Max Martin, producer voor onder meer Britney Spears en de Backstreet Boys, vraagt haar te helpen met het schrijven van nummers nou, in het jaar najaar van 2012 verschijnt haar uh, debuutsingle Love Ballad. Na enkele bijdragen op andere singles eh, volgen een jaar later de singles Out of Mind en Habits. En Habits weet in eh, Denemarken en in Denemarken de top 10 te bereiken. En in de, de, Europese hitlijsten weet hij er ook in te komen. 3 maart 2014 verschijnt dan haar eerste mini-album... met daarop een zevental nummers. Stay High, dat ze samen maakt met Amerikaanse producing duo uh, productieduo eh, Hippie Sabotage wordt haar vierde single. En met het nummer oogst de zangeres ook succes eh, buiten Scandinavië. Zo komt het nummer in het Verenigd Koninkrijk op nummer 6. En scoort ze ook een top 10 hit in Nieuw-Zeeland. Ah, eind juni staat het nummer dan bovenaan in de Nederlandse top 40. En in september scoort ze samen met Alesso de, eh, ehm, met eh, Heroes een grote hit. Na vrijwel tegelijkertijd verschijnt haar album King, eh, Queen of the Clouds... waarvan ook haar volgende single Taking, Talking Body afkomstig is... In het voorjaar dan van eh, dit jaar eh, is het te horen op eh, Close van Nick Jonas. En eind oktober verschijnt haar tweede album Ladywood... waarvan de single Cool Girl als voorloper verschijnt... en die komt nu binnen dus in de hitlijsten van Europa. De nummer 31 van deze week, Tavlo met Cool Girl op 31 hier op ZFM Zandvoort tijdens de Your Breakdown.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 trumpets blow. Jack Noel samen met Sophie en Jean-Paul met Trumpet. Hey, eh, het is eh, de eerste kwart hebben we ruim gehad eh, van de lijst. Ik zal ze gaan vertellen welke platen we tot op heden allemaal wel en niet gedraaid hebben. De nummer 40 van deze week, de Chainsmoker samen met Daya met Don't Let Me Down. De nummer 39 dan, Dua Lipa met Be The One. En de nummer 38 is Megan Trainer met No. Op 37 vinden we een plaat die al 14 weken lang in de lijst staat. En heb ik het over de snelste daler van deze week. Haley Steinfeld samen met DNC met Rock Bottom. De nummer 36 van David Guetta samen met Sarah Larsen met This One's For You. En de nummer 35 is in handen van Martin Garrix samen met Bebe Rexha in The Name of Love. 34 is nieuw binnengekomen, dat is DNC met Toothbrush. En de nummer 33 is blijven zitten in hun 30ste week. Ellie Golding met Something in the Way You Move. Nummer 32 Jonas Blue samen met JP Cooper, Perfect Stranger. En 31 dan Tough Low met Cool Girl die deze week nieuw is binnengekomen. De nummer 30 is ook blijven zitten. Walking on Cars met Speeding Cars. En de nummer 29, eh, die hoorde je net. Namelijk uh, eh, Zak Noël samen met Selfie. En uh, eh, Sean Paul met Trumpets. De, Euro Breakdown op vrijdag.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 van deze week. Willy William met Ego. En daarvoor hoorde je Clean Bandit met uh, Tears. Hey, eh, voordat we het laatste nummer eh, van dit uur gaan draaien... het laatste nummer alweer, ja joh, zit er alweer bijna aan te komen... dat we dat moeten gaan doen... heb ik eerst wat nieuwtjes voor je. Want Mark Ransom bijvoorbeeld, die mocht niet naar Hongkong toe... Nou, dan zou je zeggen, wat is er dan in uh, godsnaam in Hongkong te doen? Nou, ik ga het je verklappen. Even kijken. Eh, Mark Romsen heeft er flink eh, de balen van dat hij zijn optreden op donderdag heeft eh, moeten schrappen. Want de Britse producer geeft geen, heeft geen visum gekregen om naar de Chinese stad af te reizen. Ik ben zo ongekend teleurgesteld dat ik moet mededelen dat ik niet kan draaien in levels vanavond vanwege visa-problemen die volledig buiten mijn controle zijn ontstaan. Ik keek er echt ontzettend naar uit. Het zou mijn eerste optreden zijn in Hongkong en ik bouw er stevig van. Zo liet de 40-jarige Brit eh, weten. Ronson was de afgelopen tijd eh, actief geweest in eh, Azië. Waar hij, vandaan, maar waar vandaan hij nu naar China probeert te vliegen is onduidelijk. In het weekend staat Ronson in Japan op het Supersonic Festival. Rihanna dan, want Rihanna bezocht Rihanna. En zei denk je van, hé, hey, hoe kan het nou? Nou, ik ga het je verklappen. Rond haar anti-tour heeft Rihanna een bezoek gebracht... aan het beeld dat van haar gemaakt is in Berlijn. Rihanna stond eh, dinsdagavond in Berlijn voor haar concert. En eh, rond het optreden heeft ze een bezoek gebracht eh, aan het levensgrote en hoofdloze beeld van Rihanna in bikini. Het eh, beeld is gemaakt door Juan Sebastian Palhares en eh, maakt deel uit van de Biennale voor Contemporary Art in Berlijn. Nou eh, het kunstwerk is er één uit het reeks kunstwerken van Juan Sebastian uit Colombia. Hij baseerde zijn beeld op een foto uit 2013 toen Rihanna op vakantie was in Barbados. Het beeld is nog te zien tot 18 september. En hij zegt, eh, ik zie een fotootje ervan. Hij zegt huge, huge, huge. Hey, Miley Cyrus dan. Miley Cyrus eh, schrapt haar huwelijksreis. Miley en Liam hebben hun huwelijksreis naar Bora Bora geschrapt. Waarom zou je denken? Nou, volgens US Weekly hebben die twee hun eh, vluchten en verblijf geannuleerd. Alles was gepland, maar Miley heeft ineens bedacht dat ze nergens meer heen wil. Zo vertelt een insider. Nou, Cyrus en Hemworth zijn al in 2012 met elkaar verloofd. Maar later bleek dat beide eerst uit de vorige pauze uit de relatie wilden. Nou, die eh, onderbreking duurde twee jaar. Maar sinds december van vorig jaar zijn ze dan weer bij elkaar. Nou, ik wens ze veel succes eh, als ze daadwerkelijk wel eh, weer in het huwelijksbootje gaan stappen. En dat soort ongein allemaal.